Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tien Oekraïense burgers zijn volgens president Zelensky terug in hun land na vrijlating door Rusland. Dit gebeurde na een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne... waarbij beide landen elk 90 gevangenen vrijlieten, vooral militairen. Een van de burgers is een belangrijke leider van de Krim-Tataren, een etnische groep op de Krim. Twee priesters zijn ook vrijgelaten. Het Vaticaan heeft bij hun vrijlating bemiddeld. Gevangenenruil tussen de landen gebeurt vaak, maar de vrijlating van burgers is zeldzaam. Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn partij er vandaag van verzekerd dat hij niet twijfelt aan zichzelf en dat hij met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. Biden zei dat op een campagnebijeenkomst naar aanleiding van het debat met Donald Trump gisteren. Daar raakte Biden soms de draad kwijt, kwam hij niet op woorden en maakte hij een vermoeide indruk. In het Verenigd Koninkrijk is een rel ontstaan vanwege racistische en homofobe uitspraken van medewerkers van Reform UK, de partij van Nigel Farage. Zo zei een campagnemedewerker van Farage dat migranten in bootjes gebruikt moesten worden voor militaire schietoefeningen. En gebruikte racistische woorden voor premier Sunak. Een ander zei dat de regenboogvlag van LHBTI-mensen slecht is. Farage noemde de uitspraken van de medewerkers verwerpelijk en liet weten dat ze niet meer meedoen met de campagne. De politie onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de Starliner terugkeert naar de aarde. Technici hebben nog een paar weken nodig om de problemen met de raketten van de capsule te onderzoeken. De Starliner vertrok eerder deze maand naar het ruimtestation ISS met twee ervaren astronauten aan boord. Het was de eerste keer dat een Boeing-ruimteschip met mensen werd gelanceerd. De astronauten zouden acht dagen in het ISS blijven... maar de terugkeer werd door technische problemen vorige week uitgesteld. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 11 graden.